Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Breda is een vrouw van 20 opgepakt die verdacht wordt van een ontvoering. De politie ontdekte die eerder dit weekend min of meer per toeval. De vrouw is de vierde verdachte. De andere drie werden opgepakt nadat de politie de auto waarin ze zaten aan de kant zette voor een avondklokcontrole. In die auto zat ook de ontvoerde man waarover de politie eerder al een melding had gehad. Wat de vrouw van 20 ermee te maken had is niet bekend. De Nieuw-Zeelandse stad Auckland is vanaf vandaag zeker een week in lockdown. Er zijn daar twee nieuwe onverklaarbare besmettingen opgedoken en dus wordt er hard ingegrepen, zegt premier Ardern. We have thankfully been without loss of life via COVID-19 for some time. But that is still the primary reason we take these strict, short and sharp measures. COVID kills people. Strikte maatregelen zijn nodig, want corona doodt mensen, zegt de premier. Dat betekent dat publieke, publieke ruimtes de hele week gesloten zijn... en Nieuw-Zeelanders alleen de deur uit mogen voor werk of om boodschappen te doen. De kindertelefoon krijgt sinds de coronacrisis veel meer meldingen van cyberpesten. Vorig jaar ging het gemiddeld twee keer per dag over cyberpesten. En nu is dat vijf keer, zegt de hulpdienst tegen het programma Pointer. Komt volgens de kindertelefoon vooral door thuisonderwijs. Daardoor speelt het sociale leven van kinderen zich meer online af. En het is campagnetijd en dus maken veel politici reclame voor hun partij. De meesten doen dat online, maar boer Art Baltus uit het Noord-Hollandse zuid pakt het anders aan. Nou, ik denk dat er geen partij is die zo eh, op campagne gaat eh, met een eh, paard en een wagen. Ja, Ad wil dus de Tweede Kamer in met de partij Boer-Burgerbeweging. En hoopt op deze manier mensen over de streep te trekken om op hem te stemmen. Mijn boodschap is dat, dat we zuinig moeten zijn met het platteland wat we hier in Noord-Holland hebben. Het eerste dat hij wil aanpakken, mocht hij in de Tweede Kamer komen, is het inkomen van de boeren. Dat mag wel wat omhoog. Het weer nog, vooral in het zuiden is er best wat zon vandaag, bij een graad of 10. In het noorden blijft het lang grijs. Het is daar 6 of 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.